Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door het coronavirus is in China sterk opgelopen. In één dag kwamen er 150 slachtoffers bij. En dat is de sterkste stijging sinds de uitbraak begon. Er zijn in China, China inmiddels ruim 77.000 mensen besmet... en bijna 2600 van hen overleefden dat niet. De Chinese regering maakt zo'n 13 miljard euro vrij om het coronavirus te bestrijden. Het aantal plofkraken is afgelopen jaar flink toegenomen... maar het overgrote deel mislukt, blijkt uit cijfers van de politie... die het AD heeft opgevraagd. Bij twee derde van de plofkraken was er zeker geen buit. Bij de rest was het onduidelijk. Vorig jaar werden 95 kraakpogingen gedaan, een stijging van 55 procent. Sinds december zijn geldautomaten s'nachts gesloten... omdat de meeste plofkraken dan worden gepleegd. En dat lijkt effect te hebben, schrijft het AD. Bedrijfsartsen waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van kantoorruimte zonder muren of wanden. Het werken in deze zogenoemde kantoortuinen leidt tot vermoeidheid, concentratieproblemen, stress en hoofdpijn, meldt het tv-programma De Monitor na een rondgang langs 90 bedrijfsartsen. Bijna twee derde van de artsen vindt dat de kantoortuinen moeten worden afgeschaft. Er is van alles mis met spullen van webshops van buiten de EU, zegt de Consumentenbond. De bond adviseert mensen om bij webshops als AliExpress en eBay... geen spullen als elektronica en speelgoed te kopen, omdat het niet veilig is. Bij twee derde van de geteste producten was iets mis. Het weer, eerst lichte regen. Vanmiddag gaat het harder regenen, dan ook meer wind. Aan zee stormachtig.